Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. EU-topman Donald Tusk was woedend op premier Rutte en bondskanselier Merkel in 2016... omdat zij onofficiële gesprekken met Turkije voerden over een vluchtelingendeal. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een BBC-documentaire. Die gesprekken leidden tot de EU-Turkije-deal. Daarin werd afgesproken dat Turkije Syrische vluchtelingen zou terugnemen... in ruil voor 3 miljard euro van de EU. Tusk voelde zich gepasseerd, ook vreesde hij een catastrofe. Volgens The Guardian gingen de premier en bondskanselier akkoord met vrijwel alle Turkse eisen. De BBC-documentaire wordt morgenavond uitgezonden. Tienduizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het plan van premier Sanchez om te gaan praten met Catalaanse separatisten. Tot de betoging was opgeroepen door rechtse partijen. Die zijn tegen iedere concessie aan de Catalaanse separatisten... en zien het plan om met hen aan tafel te gaan als capitulatie. Ook extreemrechtse groeperingen doen mee aan het protest. De slachtoffers die dood uit een auto in het water in het Noord-Hollandse Opdam zijn gehaald, zijn Polen. Het gaat om een vrouw van 48 en drie mannen, twee van 21 en één van 20. Ze werden sinds vrijdagavond vermist. Ze werkten in Opdam en waren vermoedelijk op weg naar huis in Zijdewind, een kwartiertje rijden. Een voorbijganger ontdekte de auto in het water vandaag rond het middaguur. En in Haiti hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering van president Moïse. Ze vinden dat hij niks doet tegen de corruptie en de slechte economische situatie op Haiti. Demonstranten blokkeerden de toegangsweg naar het huis van de president in Port-au-Prince en gooiden met stenen. Het is de derde dag op rij dat Haitianen demonstreren tegen Moïse. Bij de protesten zijn tot nu toe twee mensen omgekomen. Veertien politieagenten raakten gewond. En dan het weer. Het blijft bewolkt en regenachtig. Het is 6 tot 10 graden. De wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee hard of stormachtig.